Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse spoorwegen hebben in de eerste helft van het jaar 185 miljoen euro verlies geleden. Zonder de financiële steun van het Rijk was het bijna 1,1 miljard geweest. Direct na de aankondiging van de coronamaatregelen op 12 maart daalde het aantal treinreizigers met 90 procent. Nu is het weer gestegen naar 40 procent van het normale aantal. President-directeur van Bokstel verwacht dat pas na 2024 de reizigersaantallen weer op het niveau van vorig jaar zijn. Hij zegt dat de OV-sector extra steun nodig heeft. Bij nieuwe rellen in de Haagse Schilderswijk heeft de politie 20 mensen opgepakt. Voor de tweede achtereenvolgende avond was het onrustig, ondanks een noodverordening. Tientallen jongeren bekogelden de politie met eieren, stenen en zwaar vuurwerk... en werden uiteindelijk verjaagd door de ME. Woensdagavond zetten relschoppers brandkranen open. Bij Eiburg in Amsterdam is een drenkeling uit het water gehaald. De man is gereanimeerd en daarna met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. Hulpverleners zochten sinds het begin van de geavond samen met een politieboot het water af. Ook werd een menselijke ketting gevormd om de man te vinden. Gisterochtend werd door een zwemmer al een lichaam gevonden in het water bij Eiburg. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft per direct het strand op Eiburg tot nader order gesloten. Nederlandse reizigers die naar het Verenigd Koninkrijk willen... moeten daar vanaf zaterdag eerst twee weken in quarantaine. Dat heeft de Britse minister van Transport bekendgemaakt. Ook reizigers uit Frankrijk, Malta, Monaco en Aruba moeten in zelfisolatie. De quarantaineplicht voor Nederlandse reizigers betekent dat Groot-Brittannië nu code oranje als Nederlands reisadvies krijgt, waarmee vakantiereizen dus worden afgeraden. Het weer in het noorden van het land buien.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 En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open.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 Ik ben weg van jou. Ze nemen mij nooit weg van jou. Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld Nu lig ik hier bij jou En zeg wat is er nou Het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was het denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer Zeg maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij dat weg van jou En maar als je het opvlokt dan geeft het niet Als ik domme dingen zeg ik weet het niet Ik ben weg van jou Ik zie geen dingen dan weer weg van jou Het is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister Je moet weten dat wij We blijven echt wel staan jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij. Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd. dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken.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 Discover, yeah. And if you look, you will discover, yeah. Love is a real motherfucker, yeah. two hot dogs, and a strawberry soda. It's a real motherfucker. Yeah. Lord, it's a real motherfucker. Yeah. it's a real motherfucker. voor de Zandvoortse radio. 106.9. Dit is ZFM. can your eyes something burning inside you. Oh, inside you. You always. could have known Well, I Sinterklaas winters altijd sneeuw. En was het lekker warm but meantime Sound of the river, you stop and you hold everything A band is blowing Dixie, double fall time You feel alright when you hear the music ring Well, now you step inside, but you preaching in other places.